Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht heeft illegaal PFAS-houdend afval naar België geëxporteerd. Laat milieuminister Van Veldhoven aan de Tweede Kamer weten. De stof Gen-X is een van de mogelijk kankerverwekkende PFAS-stoffen... wordt door Gemoers gebruikt voor de productie van Teflon. Onder meer in anti-aanbakpannen. Het bedrijf zou het afval zonder vergunning naar een Belgisch verwerkingsbedrijf hebben gebracht. De inspectie Leefomgeving en Transport is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De meeste gemeenten bemoeien zich niet met het uiterlijk van de pieten tijdens de Sinterklaasintocht, blijkt uit onderzoek van de NOS. De VN zei eerder dat de overheid zich meer moet mengen in de discussie, vooral omdat veel van de intochten lokale subsidie krijgen. Van de ruim 120 ondervraagde gemeenten zijn er maar 12 die aanpassing van Zwarte Piet stimuleren. Voor de meeste mensen lijkt verlaging van het pensioen volgend jaar van de baan. Haagse bronnen melden dat minister Koolmees een verlaging voorbereidt van de eisen aan de pensioenfondsen. En daardoor kunnen de meeste fondsen de pensioenen intact laten. Een psychiatrisch patiënt die in 2017 een willekeurige voorbijganger doodstak in de metro in Amsterdam, was eerder dat jaar onterecht vrijgelaten. Het staat in een rapport van de inspectie. De man was al tien jaar in beeld bij instanties en had ook geregeld vastgezeten. Het grootste deel van de Tweede Kamer heeft een oproep van het CDA afgekraakt... om de diplomatieke banden met de Syrische dictator Assad aan te halen. CDA-kamerlid Van Helvert wil met Assad overleggen... over de berichting van Nederlandse IS'ers... en de terugkeer van Syrische vluchtelingen. Maar de meeste Kamerleden vinden het onjuist om met een regime in gesprek te gaan... dat mensenrechten heeft geschonden. Het weer. Langzamerhand is het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of drie. Morgen is het wisselend bewolkt. In het zuiden valt nog wat regen. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn flinke problemen rondom Beverwijk en Velzen, want de A22, de weg Velzen-Beverwijk, is in beide richtingen helemaal dicht bij de Velzertunnel. Dat heeft te maken met technische problemen. De camera's die zijn kapot. Het verkeer wordt omgeleid via de Wijkertunnel over de A9. Veroorzaakt in de wijde omgeving van Beverwijk en Velzen wel behoorlijk wat oponthoud. Onder meer op de A208 vanuit Haardem, tussen Haardem en de aansluiting met de A22, 4 kilometer, met daar een half uur vertraging. En ook op de N202 vanuit Amsterdam staat het stil of vanaf Spaarndam tot aan de aansluiting met de A22. Verder is een veel vertraging op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen, Vinkenveen, tussen Vinkenveen en Maarsen 9 kilometer met daar 20 minuten op onthoud.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 A night with us like a whole weekend. Pop Molly in the lobby if you bust it Say she out of me, all I do is grin, cause I know she gotta pop it. And pop it again, slap. This girl is on to me, and I can't do nothing about it. She had it on with me, and she know it's on and poppin'. She know that it's on and poppin'. Cause she already know about a young nigga. She know that boy stay turned up. And if she about that life, she need to come with us. for that one girl with that one touches you, perhaps in a way that escapes the rationality of things. Yes, it's a feeling captured by several radio freaks and brought to you via a magical online radio station with a story to tell. It's, it's the tale of, of dance radio. Dance radio. And it continues. Yeah! Hell yeah! Now, now. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom. Amsterdam en omstreken. Dat wil zeggen Zaandam tot uh, tot, eh, ja, noem maar op. Komen we bij jou binnen. mooi. En dat allemaal om 20 minuten over 6, oftewel 10 voor half 7. Het is buiten nog een beetje druilerig, 6 graden intussen. En ook eh, de file neemt intussen af. 272 kilometer nog. Zo. Dus we hebben nog wel wat te gaan. Maar we zijn nog bij je, dus wat dat betreft niets te vrezen. We gaan terug naar uh, Jamie Wood. Luister. I like it because I like the group. It's because I like music a lot. Uh, dance. Radio. Dance radio. Dance radio. Radio radio. are collected. I pray that we are Bless You and I, the connected. You and I in the blood and the bone. Still I walk this when I should have run. jonge jongeman, uh, eh, genaamd Jamie Woon. Hij maakt vooral ehm, ja, een beetje neo-soul-achtig muziek met eh, veel elektronica. Hij is zelfs eh, zanger, componist en arrangeur, dus hij doet heel veel. Oké, nou, het klonk verfrissend, moet ik zeggen. Vijf minuutjes over de. Nee, vijf minuutjes voor de klok van half zeven inmiddels. Luister jij hier naar James Henry en Pablo de la Costa. Dance Radio. <laughs> yes, CFM. Oké, dan CFM. Niet vergeten, Zandvoort en omstreken. Formatie Sky, het nummer He's to You. geweldig. Er komt nooit een internet aan die plaat. Ja, je hebt soms van die nummers die voorbij komen. En eh, ja, je komt er nooit vanaf, hè? <laughs> Daar lijkt het wel op. Eh, de volgende duo die we op de draaitafel hebben staan is er ehm, een hele mooie. Het is een eh, D-Day duo, duo, uit ehm, Zurich en Zwitserland. Ze timmeren al sinds 2012 van de weg en ze noemen zichzelf Fine Bassen. Luister maar, oordeel zelf maar. Hi, goedenavond. Eh, Igor Blok. Igor Blok uit Spanje. Ah, leuk. Luister toch mee. Internet, hè? We gaan even voor je kijken, eh, voor je verzoekje, hè? Zo, dat waren wat piepjes, hè? <laughs> ja, nou. <laughs> en uh, Mug zag ik nog een keer op het website. Ja, mensen laten me bericht achter. Heel leuk. Hans ook, goedenavond. En ja, dat was het. <laughs> Adams. binnen. En kan ik ook vertellen dat ook jij eh, een verzoekje kan doen, eh, een boodschapje. Of een hele lieve mail eh, kan sturen. Check eens op de site van Dance Radio of ZFM. Daar komt het allemaal binnen en daar kun je ook alles kwijt. Wil je een speciaal verzoekje, een speciaal nummer horen? Dan kan dat ook. Bring the jam back to Amsterdam. I've always dreamed about it. Yeah. Oh yeah, Amsterdam, Dance Radio. Ja, deze dame kennen we vooral. Ja, we gaan ook naar de periode, hè, de kerstplaten en dat soort dingen. Maar goed, eh, dit is een hele andere. Een supermix. Wel te verstaan. Mrs. Mariah Carey. Enjoy. kijken wat goed is, duurt maar even. <laughs> is dat zo? Dat zeggen ze toch wel eens. Wat lekker is, duurt eh, meestal heel kort. Oké. Hey, ik ga eens even kijken of ik het eh, verzoekje voor mug eh, naar boven kan toveren. Ik heb die aangevraagd. Ik denk dat dit hem is, toch? Mug of niet? Maar ik kan natuurlijk geen antwoord geven. Dan nou, moet je even typen. <laughs> Anders halen we mug gewoon in de uitzending. Moet kunnen. Ja, dat eh, kan, eh, kan dat? Nou, nee, nee. Vandaag niet. Michelin star. Dance, dance radio, radio is, good. Ja, ja. Eh, weer zo eentje. En met dit nummer ga ik gelijk uh, uitzwaaien. En gedag zeggen. Want het is al bijna weer 7 uur. Ja, lekker is altijd kort. Gezellig is wijn, maar afscheid doet pijn. <laughs> Is dat zo? <laughs> Nou, ik vond het in ieder geval eh, wel heel leuk om weer eens eh, een keertje bij te zijn. Ik hoop dat je het ook eh, gezellig en leuk hebt gevonden. Van deze kant uit. Uh, dank je voor het luisteren. Ik weet niet wat James Henry gaat doen, maar ik zwaai in ieder geval vast naar jou toe. Blijf luisteren, want het blijft gezellig op deze station. Blijf me volgen. Dance Radio, speciaal voor jou, ook in de vrije eter. De 106.9. Anders moet je gewoon eens op de kabel kijken bij de ZFM 104.5 op de kabel. En dan komen we lekker hard bij jou binnen. Een hele gezellige avond verder en geniet ervan. Tot de volgende keer. Jullie, eh, jullie horen mij zaterdag weer terug. In de gebruikelijke show voor mij. tot zaterdag. Ik zeg ook een goede avond. En eh, tot de volgende keer. Sometimes those are the things that being in love's about. If I was your then we just hang out? we go to a movie? <laughs> to me, baby, that would be so fine. can I dress you? I mean, help you pick out your clothes before we go out. Listen, girl, I ain't saying your We don't have to make love, we had an orgasm. Dance Radio. you? Everything's fine. Bye. I don't think it is. I think I think it's weird. We don't we don't think so. This is how this is how we do it. Dance Dance Radio. Don't you stop it. Don't you stop, don't stop the music.